uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De man van 18 die bijna twee weken geleden in Amsterdam-West werd doodgeschoten... was vermoedelijk een onschuldige omstander bij een ruzie op straat. Dat zegt de politie. Twee mannen raakten gewond. Ze zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Vanavond is er aandacht voor de zaak in opsporing verzocht. Bedrijven willen geld zien van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... vanwege de problemen met de Merwedebrug bij Gorkum. Vrachtwagens moeten kilometers omrijden vanwege haarscheurtjes in de draagconstructie... en dat kost bedrijven geld. Bedrijven hebben in ruim een maand tijd voor 18 miljoen euro aan claims ingediend. Een man van 24 uit Voorthuizen heeft vier jaar cel gekregen... voor het misbruiken van drie minderjarige jongens. Een jaar van de straf is voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 25.000 euro. Verder heeft de man een contactverbod opgelegd gekregen en moet hij zich laten behandelen. Het misbruik duurde drie jaar. Twee van de slachtoffers waren nog geen twaalf toen het misbruik begon. Op een snelweg bij Parijs zijn twee vrouwen uit Qatar beroofd. Dieven namen juwelen en tassen mee met een geschatte waarde van 5 miljoen euro. De vrouwen reden in een Bentley toen een andere auto ze bij een tankstation dwong te stoppen. De overvallers spoten met traangas en gingen er vandoor met de bagage. Steeds meer mensen gaan naar een museum. Vorig jaar werden er 30 miljoen bezoekers geteld... tegen nog geen 20 miljoen vijf jaar geleden. Dat zegt de museumvereniging. Ondanks bezuinigingen en een stijging van de eigen verdiensten... houdt de sector gezamenlijk maar 15 miljoen euro over. Daardoor zitten vooral veel kleine musea in de rode cijfers... en dreigt er buiten de Randstad een verschraling. Dan nog het weer. Het is vrijwel overal droog en vooral in het westen schijnt de zon. Het is ongeveer 13 graden. Morgen mogelijk eerst wat regen. Daarna blijft het een aantal dagen droog en wordt het wat koeler. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB de Randstad viel op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor het knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer door een ongeluk.